Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Zo'n 75.000 vluchtelingen zitten al weken vast bij de grens tussen Syrië en Jordanië. Volgens Amnesty International is er een groot tekort aan voedsel, water en medicijnen. Veel mensen zouden al zijn omgekomen. Eind juni sloot Jordanië twee belangrijke grensovergangen na een aanval op de grenswachters. Sindsdien wachten duizenden Syriërs bij de grens tot ze de oversteek kunnen maken. In het oosten van Oekraïne is sinds middernacht een staakt het vuren van kracht. De wapenstilstand tussen Oekraïense regeringstroepen en pro-Russische rebellen is in eerste instantie bedoeld voor zeven dagen en uiteindelijk moet dit de basis vormen voor een blijvende wapenstilstand. De Russen steunen het bestand. Sinds het uitbreken van de gevechten in 2014 zijn er een keer eerder afspraken gemaakt, maar die zijn door beide partijen geschonden. Bij een verkeersongeluk op universiteitscampus De Uithof in Utrecht zijn twee mannen om het leven gekomen. Een derde man is gewond geraakt. De slachtoffers zaten in een auto die tegen een lijnbus botste. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Minister Koenders is kwaad over het Hongaarse referendum over vluchtelingen. Op 2 oktober mogen de Hongaren stemmen over het plan om vluchtelingen verplicht te verdelen over alle EU-staten. De Hongaarse premier is daartegen en volgens Koenders gebruikt hij het referendum om het plan om zeep te helpen. Nederlanders kiezen minder vaak voor een baan in Duitsland dan andersom. Er zijn bijna 9000 Nederlanders in de grensstreek die in Duitsland werken... ten opzichte van ruim 30.000 mensen in Duitsland die hier werk hebben gevonden. Volgens het CBS is er genoeg werk in Duitsland... en zouden nog veel meer Nederlanders daar een baan kunnen krijgen. En dan nog het weer. Vannacht is het niet kouder geweest dan een graad of 17. Overdag eerst nog zon en zeer warm, maar later meer bewolking en buien.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 Rotate your body, come in over, your spinning it. Rotate your body, come in over, your spinning it. Rotate your body, come in over, your spinning it. Make the trumpets blow. sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy.